Finch met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de druk kat, verblijft het in een brief aan de Tweede Kamer. Door op blaadjes van de katplant te kauwen worden honger en vermoeidheid bestreden. Dat kan verslavend zijn en leiden tot schade aan de gezondheid. Bovendien leidt de handel in kat volgens het kabinet tot overlast. Het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat kat bij zo'n 10% van de gebruikers tot problemen leidt. Kat wordt vooral gebruikt door Somaliërs. Tweede Kamer vroeg al eerder om een verbod op kat en in veel andere Europese landen is zo'n verbod al langer van kracht. Een filmpje in het VARA-programma De Wereld Draait Door heeft tot commotie geleid. In het onderdeel Lucky TV waren zogenaamd foto's van een staatsbezoek aan Papua Nieuw-Guinea te zien. De hoofden van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren afgebeeld op naakte lichamen. Het was bedoeld als satirisch commentaar op de discussie over het dragen van hoofdbedekking bij het staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Honderden twitteraars reageerden op het filmpje, velen vonden het smakeloos. In een reactie zegt de VARA zich te realiseren dat satire op het Koningshuis altijd gevoelig ligt, maar dat dit filmpje moet kunnen. De voormalige voetballer Eric Cantona wil meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen, schrijft de Franse krant Libération. De linkse krant drukt een brief af waarin hij burgemeesters om steun vraagt. Om mee te doen heeft hij de handtekening nodig van 500 Franse burgemeesters. Cantona belooft te strijden tegen ongelijkheid en voor meer kansen voor jongeren. Cantona speelde in de jaren 90 jarenlang voor Manchester United en kwam 45 keer uit voor het Franse nationale elftal. Door zijn agressieve gedrag was hij vaak geschorst. Cantona staat bekend als uiterst links en anarchistisch. Vorig jaar probeerde hij het Franse bankensysteem op te blazen door mensen op te roepen hun geld weg te halen bij de banken. Het weer bewolkt en vooral in het noorden af en toe opklaringen.